en stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. René van Brakel met het NOS-journaal. President Obama heeft zich in een boodschap gericht tot de inwoners van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij zei dat de bevolking de macht heeft een andere richting te kiezen. Verder sprak hij zijn steun uit aan Frankrijk en Afrikaanse landen in hun pogingen de rust in het land te herstellen. Obama sprak vanuit het presidentiële vliegtuig tijdens een tussenstop in Senegal. Hij is op weg naar Zuid-Afrika voor het afscheid van Nelson Mandela. Sinds de staatsgreep in maart is het in de Centraal-Afrikaanse Republiek onrustig. Christenen en moslims voeren er een bloedige strijd. De Partij van de Arbeid komt met een commissie integriteit, heeft voorzitter Hans Spekman gezegd in het tv-programma Pauw en Witteman. De commissie kan de partij gevraagd en ongevraagd advies geven. Ook heeft de partij de erecode aangescherpt en moeten politieke vertegenwoordigers van de PvdA die tekenen voor ze aan de slag gaan. Volgens Spekman moet bij alle partijleden tussen de oren komen dat ze integer moeten handelen. De VVD stelde eerder dit jaar ook zo'n commissie in naar verschillende affaires waarbij de integriteit in het geding was. In België is de man gevonden die de afgelopen dagen briefjes van 20 euro bij bewoners van twee flats in de brievenbus deed. Het blijkt geen bankrover die van zijn gemarkeerde biljetten af wil, zoals eerst werd gedacht. Maar het is een man die een aardig geldbedrag van zijn moeder had geërfd. Hij zegt dat hij het geld niet nodig had en daarom weggaf. De politie heeft hem nu geadviseerd om de rest van het geld aan een goed doel te geven, omdat de actie voor verwarring zorgde. Het weer, veel wolken, in het zuidwesten kans op mist. Temperatuur is tussen de 1 en 6 graden.